Nieuws van 3 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Nederlandse staat moet aan een vroegere spion in Afghanistan... ruim 1,1 miljoen euro schadevergoeding betalen. Volgens de rechter heeft hij daar recht op... omdat de militaire inlichting en veiligheidsdienst hem in de steek liet. De man had in Afghanistan als dekmantel een bouwbedrijf opgezet. Hij zou onder meer wapens hebben geregeld voor Nederlandse militairen. Toen de MIVD hem in 2007 niet meer nodig had, moest hij vluchten en werd hij bedreigd. Omroep Poont moet oud-burgemeester Hoes van Maastricht een schadevergoeding betalen... voor het uitzenden van gesprekken tussen hem en een student. Hoeveel is nog niet bekend. Ook moet Poont opnames van de ontmoeting van haar website verwijderen. De rechtbank in Amsterdam vindt dat de omroep de beelden niet had mogen uitzenden. Dat de opnames met een verborgen camera zijn gemaakt vindt de rechtbank geen probleem. Pound kon zo controleren of de toenmalige burgemeester zich hield aan afspraken die hij eerder maakte met de Maastrichtse gemeenteraad. De laatste restanten van chemische wapens in Libië zijn verwijderd. Internationale experts hebben zo'n 500 ton chemicaliën veiliggesteld... waaronder bommen en granaten met mosterdgas. Het zijn chemicaliën uit de tijd van voormalig dictator Gaddafi. Die werd in 2011 om het leven gebracht. De stoffen worden via de haven van Misrata naar Duitsland gebracht. Op het vliegveld van Frankfurt is een vrouw aangehouden... die vanochtend de aanleiding was voor het ontruimen van een terminal. De vrouw was in het gebouw terechtgekomen... nog voordat ze helemaal door de veiligheidscontrole was. Ze wordt op dit moment verhoord. Het incident leidde tot veel vertraging op de Frankfurtse luchthaven. Want iedereen die al in de terminal was, moest naar buiten en opnieuw worden gecontroleerd. En dan het weer. Het is vrij zonnig en droog. Het is 22 tot 27 graden.